Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Mexico hebben honderdduizenden mensen gedemonstreerd... tegen een reeks geplande hervormingen van president López Obrador. De populistische president wil onder meer dat bestuurders van het Nationale Electorale Instituut... en rechters bij het Hoge Rechtshof direct worden verkozen... Volgens de organisatoren waren er in Mexico zo'n 700.000 mensen op de been... om zich uit te spreken tegen de plannen van de president. Ze noemen de radicale hervormingsplannen een gevaar voor de democratie. De Nederlandse industrie blijft krimpen, blijkt uit cijfers van het CBS. In de laatste drie maanden van vorig jaar was de omzet ruim 9% lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Het is de derde kwartaal op rij dat de industriële omzet is gekrompen. Vooral de chemische industrie heeft het lastig. Het komt door de hoge energiekosten en de sterk gedaalde afzetprijzen. De Israëlische regering gaat het aantal Palestijnen dat tijdens de Ramadan bid in de Al-Aqsa-moskee beperken. De Binnenlandse Veiligheidsdienst heeft het kabinet gewaarschuwd dat een dergelijke maatregel kan leiden tot grote onrust. Hoe de beperkingen eruit zullen gaan zien is nog niet uitgewerkt. Op de slotdag van de wereldkampioenschappen schaatsen... heeft Joy Beune brons gewonnen op de 1500 meter. Eerder op de avond werd Beune wereldkampioen op de 5000 meter. Ze was ruim een seconde sneller dan titelverdedigster Irene Schouten. Zij moet het doen met zilver dit keer. Op de 10 kilometer bij de mannen was er geen podiumplaats voor Nederland. Patrick Roest en Jorrit Bergsma eindigden als vierde en vijfde. Het goud ging net als vorig jaar naar de Italiaan Davide Giotto.